spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Wie heel veel lachgas gebruikt, loopt het risico verlamd te raken, meldt Nieuwsuur. Lachgas is populair als partydruk, maar het kan grote schade toebrengen aan het ruggenmerg, waarschuwt revalidatiearts Christophe Smit. Hij begeleidde het afgelopen half jaar drie gebruikers die door het gas een dwarslesie hadden opgelopen. Lachgas veroorzaakt een tekort aan vitamine B12 met verlammingsverschijnselen als gevolg. Eén patiënt gebruikte 100 patronen per dag. Hij kreeg uitval in benen en handen en kan nog altijd niet rennen en schrijven. Een andere patiënt kreeg klachten toen hij 250 patronen per avond gebruikte. Hij is inmiddels volledig hersteld. De twee huizen in Breda die vorige nacht werden beschoten... mogen op last van burgemeester De Pla drie maanden niet worden bewoond. Volgens De Pla is dat besluit genomen voor de veiligheid van de buurtbewoners. Vannacht werden de woningen onder vuur genomen met vermoedelijk een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De Pla spreekt van buitensporig geweld... waarbij veel slachtoffers hadden kunnen vallen. De bewoners van de twee huizen zijn ergens anders ondergebracht. Het motief voor de beschietingen in Breda is niet bekend. President Sisi van Egypte heeft onverwacht steun betuigd aan de christelijke minderheid in zijn land. Hij bezocht een koptische kerstviering ten oosten van Cairo. Vorige week kwamen bij een aanslag op een koptische kerk bij Cairo zeker tien mensen om het leven. Vorig jaar kwamen bij aanslagen door IS ruim 70 kopten om. In heel Egypte zijn tienduizenden politiemensen op de been om koptische kerstvieringen te beschermen. De Amerikaanse astronaut John Young is overleden. In totaal ging hij zes keer de ruimte in met drie verschillende NASA-programma's. Gemini, Apollo en de Space Shuttle. Met de Apollo 16-bemanning maakte hij drie maanwandelingen en drie ritten over het maanoppervlak. Youngs carrière was uitzonderlijk lang. Zijn eerste ruimtevlucht maakte hij in 65, de zesde in 83. John Young was 87 jaar.